Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In New York overlegt de VN een concepttekst wordt president Assad opgeroepen het geweld tegen demonstranten te stoppen. De VN wil dat hij opstapt, zodat er ruimte komt voor een regering van nationale eenheid. Het is zeer de vraag of de resolutie wordt aangenomen. Als belangrijke handelspartner van Syrië is Rusland fel tegen. Rusland zegt dat de resolutie tot een burgeroorlog zal leiden. De Arabische Liga roept de Veiligheidsraad op om snel maatregelen te nemen. Buiten het gebouw van de VN staan tientallen demonstranten. Sommigen eisen het vertrek van president Assad, anderen demonstreren juist voor het regime in Damascus. Op de Zwarte Zee voor de kust van Turkije is een Cambodjaans containerschip gezonken. Twee opvarenden zijn gered, tien mensen worden nog vermist. Op het schip zaten voornamelijk Polen. Het containerschip was onderweg van Rusland naar de haven van de Turkse stad Aliyaha. Vlak voor de Bosporus raakte het in de problemen, vermoedelijk door een zware storm. Toen de reddingswerkers aankwamen was het schip al gezonken. Een voormalig topman van de Royal Bank of Scotland is door zijn overnamedrift zijn riddertitel kwijtgeraakt. Sir Fred Goodman was onder meer verantwoordelijk voor de overname van een deel van ABN AMRO. Uiteindelijk moest de RBS door de Britse overheid worden gered. Goodman werd in 2004 geridderd juist omdat hij zoveel overnames deed. De transfer van Ajax-speler El Hamdaoui naar Fiorentina lijkt van de baan. De clubs waren het al eens over de transfersom en ook de aanvaller was rond met de Italiaanse club. Maar Ajax wilde nog een bankgarantie van Fiorentina. Die kan volgens de club niet zo snel worden afgegeven. De transfertermijn sluit middernacht. Het weer, het is vanavond en vannacht helder, minima van min 4 tot min 9. Morgen opnieuw zonnig met een stevige wind en het blijft overdag een paar graden vriezen.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 En is, heet Fine and Mellow, is geschreven door Billie Holiday. My man, he don't love me. He treats me oh so mean. My man, he don't love me He treats me oh so mean He's the meanest man That I've ever seen My baby wears high peg pants Stripes are really yellow his high pig pants stripes are really yellow When he stops in to love me He's so fine and mellow Love will make you drink and gamble Make you stay out all night long Love will you stay out all night long Love will make you do things that you know is wrong ah! Do right, baby, if you stay home every day I'll do right, baby, if you stay home every day you so mean and evil, I know you're gonna drive me away. Why did he leave me? Why did he have to go? Why did he leave me? Why did he have And often left me, oh, baby, I loved him so. I'll be a good wife to you if it means anything to you. I'll stay home every night, and I'll love you and kiss you every night. One of these days, if God is good to me, I'll bring you a little bunny. Come back to me, baby. Try me one more time. cloud. my choice of living, dying, laughing or crying. And though I do them all, I gotta stay till my job. heart for you Ain't no use for you to cry Ain't no use This is goodbye en Simone zijn verder gegaan met Dakota Stetten met het nummer 1 No Use. Dakota Stetten is ook een Amerikaanse die al heel vroeg in de muziek is begonnen. Ehm, die onder andere bekend is van haar eerste LP Late Late Show. Waaronder eh, eh, Van Alexander en Hank Jones op piano. Volgende nummer is voor Peter. Ja, ehm, we gaan weer in live opname laten horen. Een opname uit 1989 van onze Haarlemse saxofonist Ruud Brink. Is maar eens laten horen, live opgenomen in eh, Nick Vollebrecht. En Ruud Brink gaat daar niet alleen spelen, hij gaat ook zingen. They can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love.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 En die is daar toen uitgereikt door ehm, Stan Getz die hem beschouwt als zijn alter ego. Ruud Brink heeft natuurlijk heel veel in de regio gespeeld en heeft heel veel opgetreden en bijgedragen aan het eh, ontstaan van de Haarlemse Jazzclub die een aantal jaren eh, geleden in 1995 noodgedwongen de poorten sloot en eh, iedereen in Jazzland praat daar nog steeds over omdat het een geweldige club was, een van de oudste clubs van Nederland en ehm, had een heel goede naam. Ze hebben heel veel mooie opnamen gemaakt. Maar goed, die is gesloten. Wat schetst onze verbazing? Men gaat hem weer heropenen. En de Haarlemse slagwerker en producer Siegfried van der Klucht is daar de initiator van. En die wordt vandaag feestelijk heropend. En waar gaat dat gebeuren? In het eh, oude gebouw van de belastingen aan de Surinamerweg. Daar hebben ze een... Eh, lokaal ingericht, meerdere lokalen voor vandaag. En daar gaat de Haarlemse Jazzclub zijn eh, doorstart eh, waarmaken. Nou, iedereen jaagt dat van harte toe. Alle jazzmuzikanten staan in rijen om dat te mogen spelen. Er is vanmiddag een eh, heel leuk programma met ehm, allerlei soorten. Het begint om drie uur. Het is aan de Surinameweg 2 volgens mij. Surinameweg 2 in Schalkwijk. Ik mag iedereen aanraden om daarheen te gaan. En dan hoor ik ook alweer mensen moppen. Ja, maar er zijn nog andere leuke dingen vanmiddag. Daar ga ik het straks over hebben. We gaan... Ehm, eh, alles op zijn beurt doen. Wie treden er vanmiddag allemaal op in dat, eh, bij die heropening? Eh, John de Revelator, Erwin Benjamin en Soul Six, Vincent Koning, Fred Leeflang met zijn kwartet. Die heeft ook heel veel in de disco gespeeld. Eh, Thomas Streugers, Nol Sikking kwartet. De Bosquitos. Uh, eh, Crossroads Team, Tim Welvaarts, en de Haarlemse Sir Senior Jazzband, Milou Franken, Ronnie Smith, Denk en en Mulder en Mulder met gasten. Dat is ook leuk, want Mulder en Mulder kom je eigenlijk overal tegen, terecht. En... Ehm, in, in duo vorm, in trio met kwartet, als kwartet. Ze doen van alles en nog wat. Hier laat ik nu een opname horen van hen ehm, met uh, Frits Katé als gast in het nummer It's Wonderful. It's wonderful. It's marvelous. zoals gezegd, vandaag ook gaan optreden bij de, het openingsconcert van de Haarlemse Jazzclub. Dat begint vanmiddag om 3 ehm, drie uur. En dat gaat eh, door tot heel laat op de avond. Ehm, nu we het toch over live muziek vandaag hebben. Er zijn natuurlijk meer dingen. Allereerst eh, hebben wij in het Wapen van Zandvoort vanmiddag om 4 uur Spoor 5, onze eigen Zandvoortse Adamspoor met zijn groep die daar eh, jazzmuziek gaat maken. Als u elders bent of van elders eh, of daar niet meer in kunt, omdat het te vol is, dan zijn er nog alternatieven. Grand Café, De Rusthoek in Bloemendaal, daar speelt eh, het kwartet van Patrick van Helsdingen. In Café Storing, pianist Dirk-Jan Vennek. in het Meterhuis een alleraardigste big band goed eh, kwalitatief, goed kwalitatief ehm, de Big Band Cabanza, dat is de Big Band van de muziekschool in Haarlem. In de Uiver speelt een ehm, bijzonder kwartet Timothy Benchett, Ines Carcabe Timothy Winters Anderson en Clarence Beckton. En in het Witte Theater speelt eh, Van Bank een bluesy jazz kwartet dat is allemaal, eh, allemaal vandaag te doen. En ik zou zeggen, sluisslag. En ehm, Jeroen, hoe ga jij je slag slaan? Met het volgende nummer van Dakota Stetten, Summertime. Spread your wings, your wings, your wings, your wings, and you'll take to the sky. But till that morning comes, there's nothing gonna harm you. I With mommy and daddy It's more than love at first sight And I want a Sunday kind of love Oh yeah, yeah. I want a, a, a love that's on the square Dakota Stetten met Summertime ben ik verder gegaan met Etta James van haar eerste LP At Last, A Sunday Kind of Love. Etta is afgelopen zaterdag begraven. Etta is een van de, ja, zeg maar de voorgangers in de rhythm and blues. En omdat ze zo'n groot oeuvre heeft achtergelaten willen we haar vandaag wat extra aandacht geven. Het volgende nummer is ook van haar eerste album At Last, is I Just Want To Make Love To You en is misschien bij iedereen wel bekend als het nummer van de Coca-Cola reclame. Saturday night is the loneliest night of the week. De ene titel is vaak nog mooier dan de andere. Gespeeld door het trio van ehm, Oscar Peterson. Peterson is natuurlijk een naam die niet weg is te denken in de jazzgeschiedenis. Uh, een van zijn ehm, bijzonderheden is dat hij net zo makkelijk als solist optrad als, eh, ehm, en als begeleider van, eh, van alle, allerlei eh, jazzmuzikanten, de grote de aarde. Het maakte hem niet uit. Alles deed hij op een geweldige manier. En verplaatste zich dan van eh, de rol van solist naar de rol van begeleider. We stappen over naar een andere jazzmuzikant die heel invloedrijk geweest is. Dat is pianist Bud Powell. Die... Ehm, vooraan staat in de boeken als het gaat over vernieuwing en ontwikkeling van de jazzmuziek. Hij heeft eh, natuurlijk ook heel veel opnamen gemaakt. Hier horen we hem met eh, twee andere groten. Dat is natuurlijk eh, keer op keer ehm, het verhaal bij de muzikanten. Die zoeken elkaar op en daarmee maken ze hun product nog mooier en nog beter. Hij speelt hier samen met Charles Mingus op de bas en Max Roach op de drums. Embraceable You. orkest van Duke Ellington met in de hoofdrol Johnny Hodges op de sax. In het nummer Blues nemen we afscheid van u eh, in met, en met dit programma uh, eh, ZFM Jazz. Vandaag gepresenteerd door Jeroen van Sluisdam en Peter den Boer. En technisch geweldig bijgestaan door David Habig. We hopen u eh, volgende week weer te kunnen verblijden met mooie klanken. En vanmiddag had ik al gezegd waar je allemaal heen kunt.